Raymond Seré met het ...de demonstratie meer toegestaan. Het OM steunt dit besluit. Dat heeft burgemeester Van Aartsen gezegd aan het begin van het spoeddebat... in de Haagse gemeenteraad over de uit de hand gelopen demonstraties in de wijk. Van Aartsen zei dat hij de demonstraties met pijn in het hart verbiedt... omdat het tegen de democratische principes ingaat. Maar hij wil de goedwillende schilderswijkers beschermen... tegen radicalen van verschillende kanten. Ideologische pyromanen brengen onze stad in gevaar, zegt de burgemeester. De maandag overleden Amerikaanse acteur en komiek Robin Williams had de ziekte van Parkinson. Volgens zijn vrouw Susan Snyder leed Williams aan de eerste verschijnselen van de ongeneeslijke ziekte. Hij voelde zich niet in staat om dat al openbaar te maken. Ook leed hij aan angst en depressies. Williams werd maandagochtend door zijn persoonlijk assistent dood aangetroffen. Hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Verenigde Staten stoppen met de hulpverlening aan de Yazidis op de berg Sinjar in Noord-Irak. Amerikaanse deskundigen waren gisteren op de berg om de situatie te beoordelen. En die bleek een stuk beter te zijn dan vorige week. De IS-strijders aan de voet van Sinjar zijn verjaagd en de meeste Yazidis zijn weg. De vluchtelingen die er nog zijn hebben voldoende voedsel en water en worden door Koerden in veiligheid gebracht. President Obama denkt daarom dat de humanitaire missie kan worden gestaakt. Het Russische konvooi met hulpgoederen staat op zo'n 20 kilometer van de grens met Oekraïne. De chauffeurs hebben bij de stad Kamensky-Shashinsky tenten opgeslagen. Dus lijkt het er volgens correspondent David-Jan Godvrouw op dat ze er de nacht zullen doorbrengen. Volgens Godfra begint inmiddels duidelijk te worden dat het konvooi richting het gebied gaat dat in handen is van de separatisten. En dat betekent dat Oekraïners de lading niet kunnen controleren. Dan het weer. Vanavond minder buien. Morgen overdag afwisselend bewolking en zon.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 En ze zijn bezig om, om een eerste album uit te brengen. Pendulor gaat hij heten. En dit werk kun je dan verwachten. het is wel even gewoon heftig meteen de tweede uur. ben je een beetje gewend om een beetje... Ja, mm, ja, niets aan de hand muziek in het eerste uur. En we beginnen gewoon even lekker stevig in het tweede uur is wel eens leuk. Eh, Ethereal Glorification of Idiocy. Dat is eh, de single eh, die ze hebben uitgebracht. En dan denk je van... het is alleen maar grunten wat de stem van Daniel van Brugge betreft. Nee. Er is ook nog een, gewoon een echte zangstem aan toegevoegd. En dat is Daniel de Jong van Textures. Eigenlijk de metal band van Nederland. Maar als je uit aan mij vraagt... dan steekt Ethereal <laughs> behoorlijk al naar de kroon. wat dat er gaat. De jongens ja, pakken het handig aan, moet ik, eh, moet ik eh, halve bij zeggen. En eh, ja, daar heb ik dan ook maar uh, gelijkertijd even een stukje over geschreven op mijn eigen website, wat, wat dat er gaat. er zijn nog meer dingen die spelen in de muziekland. Ik ben wat tegengekomen. drie dingen zelfs. Ik weet niet of ik aan die derde nog toe kom maar de, de, de derde, dat is een singer-songwriter uit Arnhem. Tenminste, van Duitse afkomst moet ik erbij zeggen. Maar het was wel heel sympathiek eerlijk gezegd. Maar goed, we moeten nog een beetje in die modus eh, van stevige muziek eh, blijven, vind ik eerlijk gezegd. Doen we dan ook hier Pointless Arrow. En dat nummer dat heet uh, Intruders. you so dat met Gibson. Daarvoor uh, eh, Neverone met Dark eh, Shade of White. Eh, dat album, dat was de Highland Bull. En daarvoor Pointless Arrow met Intruders. En dan heb ik toch wel een beetje de hele lijst zo'n beetje gehad. Van wat, wat we hebben gedraaid, eerlijk gezegd. tot eigenlijk vanaf op het moment dat wij begonnen met Ethereal even gewoon drie, vier nummers achter elkaar. Is ook wel eens even eh, prettig. Kom ik er eh, gewoon eh, niet tussen. Dat is wel fijn. Dan kunnen die jongens hier voor me ook een beetje doorwerken. Hè? Ja, ja, nou ja, goed. ze zijn, ze zijn drift, driftig bezig. wat zijn we aan het allemaal aan prutsen daar? En van alles en nog wat. Oké, alles van... Marcus heeft even een beeld. Hey, je kan het volgen op CFM Live. En dan zie je dus Marcus van Dam achter een laptop zitten spannend hoor, eerlijk gezegd. Dus het is wel heel erg goed voor een... Eh, wat, wat, wat, wat zeg jij? Jij die daar een beetje achter de knoppen zit, dat is spannender om te zien. Ah, dat, is, dat is niet zo spannend. Het blijft radio, en, Het is eh, Ja, het is, dit is, dit is webcam TV, maar dan op de radio. Ja. ja. Goed. Voor 10 euro kun je Mark alles laten doen wat je wil. <laughs> nou, eh, ik denk dat we, dan, eh, dat we dan een probleem hebben met ons bestuur eerlijk gezegd. Dus eh, dat, wat zeg je nou? we moeten toch geld ophalen, dacht ik. <laughs> Ah, dan, moeten we, dan moeten we iets anders gaan verzinnen. Dan denk ik dat we hier... nou ja, goed. Nou, ik dacht de buurjongen verkopen is een goed begin. Wacht even. oh, dat is, oh, ah, dat, is die, dat is die Mark Otte die aan de overkant woont. Juist. Ja. Eh, voor degene thuis eh, die zit te luisteren, wat eh, wordt hier voor ons in uitgekraamd? Nou, we zitten hier aan, de Tolweg. Dat is ons domicile, om het maar tegenwoordig te zeggen. En tegenover, daar zit een CFM-medewerker. En dat is Mark Otter. En die wordt dan de buurjongen genoemd. Zo zit het. Zeg ik het goed zo? Juist. Ja. Ja, doe, doe jij nog wel wat, Mark Otter? Of is het... Minder. Minder? Minder, ja. <clears throat> Ja, ja, ja. Eh, jij was ooit nog techneut, geloof ik, toch? Of niet? Ja, ja ik was techneut. Maar dat is eh, allemaal op een laag pitje gezet, omdat ik het gewoon drukker krijg. Ah. een eh, nieuwe baan, een nieuwe opleiding, maar dat boeit de luisteraar niet. Nee, maar, nee nou goed. Maar, het is voor de ehm, invulling, dus... ja, oké, nee, maar goed. ik laat voor het eerst sinds anderhalve maand mijn hoofd zien. Wat zie je? Ik laat sinds anderhalve maand mijn gezicht zien. Ja, is, eh, eh, is hij eh, onder zijn steen vandaag gekropen? Nee, nee, dus- nee, werken. Werken? Ja, 40 uurtjes per week. Waaronder donderdagavond. En vandaag voor het is vrij. Dus ik dacht... Ah, nou, ja, dus eens even kijken hoe het erbij staat. Ja, ja goed. Daarom. we vind het wel, even leuk als je weer je gezicht laat zien in ieder geval. Daarom, mijn gezicht mis je nooit. Nou, uh, Marcus denkt dat we er geld aan kunnen verdienen. Maar goed, misschien wel het nieuwe gezicht van Alternative FM. <laughs> Probeer je mij te vervangen hier? <laughs> nee, nee, nee. Ik, voel hier, ik voel hier eh, wat. Nee, nee, nee, nee. Gewoon het gezicht. Je, je, je weet wel van die, van die campagnes hè, die eh, mensen voeren. Eh, komen wij buiten beeld en laten Mark het, het vuile werk opknappen. Zo moet je het zien. Oh, ik mag op de billboard staan. Ja, precies. Heel goed. Ja, ja, ja, Kijk, <laughs> zo simpel, zo simpel kan het zijn. Goed, we gaan verder. vorige week kwam ik iets tegen van Jeroen van Driel. Hij is drummer bij Jason Waterfalls. En die band komt uit eh, Utrecht. En dit is wat ze hebben gemaakt. Room for the Broken Hearted. such a good snake everywhere Thank you. a whole lot better. But I choose to be on my own sweet self. No, I should forget emotions, I can feel the beat, but I will never drive really far. Don't stop driving until you are completely lost. Build a shed, invite your friends, have a great party, then watch it all burn in the end. Have a beer, dress up real nice, head to the city alone and see what you'll find. we all just be loving each other and having fun with one another so we could be living it up, live it up. Pull out the plus, baby, don't stop. No, we're going for the top. Now stop, or don't be afraid of other things that are not. No, just live it up, live it up, live it up. Live it up, live it up, live it up. Live it up, live it up, live it up live it up? Live it up, won't you just live it up? Well, I guess it all started when I was really, really young. People asking young men, what would you like to become? There are no boundaries, you can be anything you want. That's right, anything you want. Well, well, I love to explore, that I know for sure. So I told mom and dad I'd be a traveler. Little did I know that six years later I'd still be serving drinks so cold. Oh no, I need to get out of this flow. Need to let go, should've left long ago. I should be remembering my dream as it was before. I should be doing all the things I really want. So, shouldn't we all just be loving each other and having fun with one another so we could be living it up? Live it up Pull all the plugs, baby, don't stop. No, we're going, for the top, and now stop. Or don't be afraid of all the things that are not. No, just live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up. Won't you just live it up? Well, it's as if our own dreams have expiration dates. The fear starts to kick in after a certain age, it complicates. Imagine what we could create. Non participants of the freaking rat race. Well, we could be flying, we could be building beautiful things. But instead, people are dying and, we, pretend that we're trying. We should just uh, jump up and get out of our seats. Turn our life around 180 degrees. Have fun, it will knock you right off of your feet. Follow me, and you'll see that this life is a treat. Shouldn't we all just be loving each other and having fun with one another so we could be living it up? Live it up. Pull out a plug, baby, don't stop. No, we're going for the top. Now stop. Uh, don't be afraid of other things that are not. No, just live it up live it up, live it up. Live it up, live it up, live it up. Live it up when you eat and live it up when you sleep and live it up when you chill and live it up. Live it up when you walk and live it up when you talk and live it up when you work and live it up. Live it up when you run and live it up when you smile and live it up when you dance and live it up. Won't you just live it up a little, just live it up a lot of everybody, live it up right on top, live it up. live it up, live it up. Live it up, live it up, radio op. Mm, mm. Ah, dat deed die Barry Cricket toch heel erg leuk, hè? eerlijk gezegd. Uh, ga, gauw nog eventjes eh, zeggen Radio Alternative FM. Ja, dat deed hij dit nummer, uh, <laughs> Marcus. Dus Jack en Weatherman. Nou, ik denk eerlijk gezegd, als ik naar, eh, kijk naar buiten, dan denk ik, is het zeker Jack en de Weatherman. Want eh, ik denk, ik ga lekker op mijn fietsje. En vijf minuten voordat ik de deur uit ga, komt er een plaanswater naar beneden. Toen dacht ik, eh, dat gaan we dus niet doen. Ik ben met paraplu, rugzakje om. En gewoon hier maar naartoe gegaan. Ja, vijf minuten nadat ik de deur uit was. Ja, ja, ja dat is heel vervelend, Marcus. Maar het is even ah. niet anders. Ik ga eerst eens even kijken of ik eh, nieuwe mail heb. Eh, die krijg ik nog maar niet. Eh, dat is jammer, Dennis. ik heb ze nog niet binnengekregen. het gaat over het materiaal van Dirty Colors. want er is wel een, een klein beetje witte rook. we hadden hier zoiets van... Uh, wel heel fijn eerlijk gezegd... Ja, ik krijg een stageplan <laughs> binnen van een volledige volledig rockset. Met versterker, gitaar, basgitaar, heel drumstel. En ik denk, nou... Dat, <laughs> dat en bij, begeleidende tekst werd er gezegd... ja, maar het is wel ietsjes minder. Ja, ja, ja. <laughs> Uiteindelijk zijn we toch op iets uitgekomen wat, eh, eh, wat wel gaat lukken. Wat wel aanvaardbaar is eh, voor de oren van de luisteraar thuis. Dus, ja, en de buren vooral. juist, vooral dat. 18 september, noteer dat maar. Dirty callers komen ze naar de, naar de studio. Jongens jongens komen uit de buurt van de Betuwe. Dat, daar komen ze vandaan. En uh, ik heb ook een heel uh, rits uh, van eh, bende gedraaid. bijvoorbeeld On Run, een eigen versie van ons, van Martine Bond. dan hadden we ook nog even Einfach Kort, die bedoelde ik. Is wel leuk, die, die hing van de week bij ons op de Facebookpagina. Die zegt, vind je dit ook leuk? Ja, toen begon ik eventjes te kijken van, heeft die man dan meer gemaakt? Blackie dus een Reverb Nation hebben. Kon ik allerlei nummers vanaf plukken. En eh, dit was dan het eh, resultaat. Acht nummers. En eh, dit was het nummer waar hij op dit moment heel erg veel mee, mee doet. wat, wat, wat dat gaat. Ik ben even gauw kwijt wat dat ook weer is. Maar dan moet ik weer gaan zoeken in mijn lijstje. Ik denk dat ik hem wel heb. En dat heet In Your Mind. Ja, inderdaad. Eh, daar eh, hadden wij ook eh, Jack en de dat zei ik al. En dan hadden we nog, nou wat hadden we dan nog meer? Een, hele, hele waslijst, ben ze al lang alweer kwijt. Vind ik ook niet belangrijk. volgens mij hadden we ook Field of Steel daartussen zitten. Niet, niet. Have a good one. Laten we die maar eens eerst nog even draaien. Hier is Field of Steel. hebben een, uh, een popband eh, in Zandvoort. Uh, ze hebben meegedaan aan de Rob Akna wordt Field of jongens zijn bezig ook dus hun nummers in een akoestische setting om te gaan zetten. Dus dat wat beloof wat, Marcus. Dus die komen ook echt wel met akoestische gitaren en denk ik een cajon aanzetten. Dat is wel de bedoeling van Danny en zijn trawanten. Dus... En die jongens die hebben er zin in, kan ik je nu al vertellen. Dus, eh, dus wat dat, dat klinkt gaat, goed. Ja, ze zijn aan het repeteren. Dus eh, eh, het, dan hebben we echt een, een Zandvoorts onder ons hier. hier. twee, ja, die twee jongens, Danny en Verdi, die komen hier vandaan. En Pieter en Max komen buiten het dorp. Pieter uit Haarlem en Max uit Vogelenzang. Dus wat dat er gaat, is het een band uit de buurt. maar ik denk dat ze toch wel in staat zijn om ver te komen, wat, wat dat er gaat. het programma zit er ook overigens op. Dus Marcus, wij zeggen dan altijd in koor. Tot, volgende week. Eh, en eh, als laatste ga, <coughs> ga ik eh, een, een, stukje draaien van Ron Linnemans album. Music is Emotion. Sluit aardig aan op het programma wat hij volgt met Cheryl Duif.